9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Koerdische strijdgroepen hebben naar eigen zeggen een belangrijke militaire basis van islamitische staat veroverd. De Koerden verdreven IS-strijders van hun basis bij Ain Issa. Dat is zo'n 50 kilometer noordelijk van Raqqa. En Raqqa is de zelf uitgeroepen hoofdstad van IS. De provincie Raqqa wordt gezien als het machtscentrum van de extremistische groepering. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt dat Ain Issa is heroverd door de Koerden. Zorgverleners die te laat hun geld hebben gekregen door de problemen met de persoonsgebonden budgetten bij de SVB gaan gezamenlijk een schadeclaim indienen. Vanaf vandaag kunnen gedupeerden zich melden bij de stichting PGB Schadeclaim. Een advocaat die vorige week al een zaak tegen de SVB heeft gewonnen gaat namens de zorgverleners procederen. Oud-president Janukovic van Oekraïne erkent dat hij te weinig heeft gedaan om het geweld tegen betogers in Kiev te voorkomen. Hij benadrukt wel dat hij de veiligheidstroepen nooit opdracht heeft gegeven om op demonstranten te schieten. Bij de rellen in Kiev kwamen meer dan 100 mensen om het leven. Janukovic sprak erover in een interview met de BBC. Dat was het eerste in het Westen sinds hij vorig jaar werd afgezet als president. In Frans-Guyana is om acht minuten voor vier een raket met een milieusatelliet gelanceerd. De raket moest precies om die tijd vertrekken om in de juiste baan om de aarde te komen. En dat is gelukt. De satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat oceanen en bossen en landbouwgebieden elke paar dagen fotograferen. Op basis daarvan kan eerder vervuiling of illegale houtkap worden ontdekt.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 看待。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 Egyptian.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 refuse to live like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 crisis. I refuse to live my don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something.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 selection. Show you the way love's so Text TV op kanaal 45. your problem. make clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya. come from? Lebanon. I wanna be your love.